Mariel Hageman met het NOS Journaal. China heeft de partijen in Syrië opgeroepen het geweld te stoppen. De Syrische regering kreeg het dringende verzoek om vooral het geweld tegen onschuldige burgers te staken. Rusland deed dat eerder al. Rusland en China zijn allebei bondgenoten van Syrië en blijven zich verzetten tegen zware sancties of militair ingrijpen in Syrië. Maar ze vergroten de laatste tijd wel de druk op het bewind van president Assad. In Rusland is vandaag geoefend voor de presidentsverkiezingen die morgen worden gehouden. De zogenaamde presidentskandidaten waren politieke leiders uit het verleden, zoals Peter de Grote, Napoleon en Churchill. Na de parlementsverkiezingen in december was er veel kritiek omdat er was gefraudeerd. Om het wantrouwen bij de kiezers weg te nemen zijn er in stembureaus nu webcams opgehangen, zijn de stembussen doorzichtig en kan er nog maar één stembiljet tegelijk door de gleuf worden gedaan. Algemeen wordt verwacht dat premier Poetin morgen wint en dat hij opnieuw president wordt. In het zuiden van Algerije zijn bij een zelfmoordaanslag op een politiebureau zeker twintig mensen gewond geraakt. De aanslag werd gepleegd in de provincie Tamanrasset aan de grens met Mali. De dader wist met zijn auto door een politieversperring heen te breken en bracht toen zijn bom tot ontploffing. Het is niet duidelijk wat het motief is voor de aanslag. De kapitein van het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia had zijn bril niet op toen hij in januari het schip tegen de rotsen van een Italiaans eiland stuurde. Hij vroeg herhaaldelijk zijn eerste officier op de brug of die op de radar wilde kijken om de route te controleren. Dat werd duidelijk op de eerste hoorzitting over het ongeluk met de Costa Concordia. Kapitein Schettino was er op advies van zijn advocaat zelf niet bij, omdat hij bang was voor agressie.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 Met de grootste hits uit de hitlijst. Een mix van dance en R&B. Het eerste uurtje een mix van dance en R&B. En het tweede en derde uur DJ Mauzo in de mix met de grootste clubklassiekers alle achter elkaar. Ik heb een beetje klaargeblek vandaag. Moet je ook eerlijk bekennen, het was allemaal vlug vlug. Ik had helemaal geen tijd om alles voor te bereiden. Ik heb gewoon de tweede platenbak van eh, DJ Mouse gepakt. En eh, ja, wat plaatjes ertussen gestopt. Een paar cd'tjes. Dus we gaan kijken of we dat mooi zou kunnen breien een hoop lekkere muziek bij me, dat sowieso. Die plaats van Michel Telo. Nou, ik vind het origineel een beetje langzaam. Dat uh, eh, Ice eh, te Pegue, zoiets dergelijks. Ik weet niet eens wat voor taal het is. Is het nou Frans, is het nou eh, Spaans of whatever. Of Italiaans kan ook nog natuurlijk. Ina heeft hem ook nooit gezongen, maar hij staat in het hitlijst. En ik denk van, ik ga hem draaien alleen dan de versie.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 samen Pardoe tezamen met Chef met Bagagedrager. Daarvoor die grote hit van Michel Telo met Ice uh, te Die dergelijks lijkt daar voor jou een jasje. Ook hoor je nog Jason Derulo met Breathing. En ook Lloyd Futuring, Andre 3000 en Little Way met Dedication to My Ex. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Zoals ik had gezegd, ik heb eigenlijk heel weinig voorbereid. Maar even kijken of er nog een beetje leuk nieuws op het internet staat. Rihanna is not a happy single. Rihanna is alleen en daar baalt Rihanna van. Rihanna wil een kerel. Rihanna wil een man. Deze twee zinnen rijmen, maar dat is volkomen onbedoeld. Nee, Riri wil een vent en daarom zet ze Twitter in. Dat Rihanna niet vies is van het posten van fotootjes als bekend. En ook nu twittert ze een afbeelding voor zichzelf met het bijschrift... Come here, rude boy. Jammer dat ze er niet even bij vertellen waar ze dan was. Want dan had je er meteen naartoe kunnen gaan natuurlijk. Ja, ik ben single en daar geniet ik van. Het vrijgezellenleven wordt zwaar overschat. Nee, ik geniet er niet van, zegt ze. In een interview met eh, Jonathan Ross. De Jonathan Ross Show. Ik maak zulke ongelofelijke dingen mee in mijn leven. Ik wilde met iemand denken dat mis ik op dit moment. Ja, en wij maar denken dat ze weer met Chris Brown aan het scharrel is. Nou, is dus helemaal niks van waar. Ze is gewoon eenzaam en alleen. Maar eh, ja, je kan er nog een kansje maken. Rihanna vertelt op zoek te zijn naar een man die cool, leuk en grappig is. Maar ze knapt af op mannen die geïntimideerd zijn door haar succes. Nou, ga erop af, vriend. Gina scoren. En eh, Jennifer gaat Courtney koppelen. Je hebt niet voor niks jarenlang samen in een serie gezeten die Friends heette. Als vriendinnen moet je elkaar helpen, dus gaat Jennifer Aniston Courtney Cox aan de man helpen. Courtney Cox was jarenlang getrouwd met de acteur eh, David eh, Arquette, maar is inmiddels sinds 2010 alweer alleen. Sterker nog, ze gaf toe in een interview dat ze sindsdien ook met geen andere kerel meer het bed in is gedoken. Ze staat al twee jaar droog ik heb al meer dan een jaar geen seks gehad. Ik heb slechts één keer gefleurd met een man. En dat is alles, zegt ze zelf. Onze vriend van Jennifer waren de rollen vroeger omgedraaid... en gaf Courtney altijd de raad aan Jen. Als eerste de smerige gelukkig is... maar sinds die smerige gelukkig is met Justin eh, Theroux... gaat ze nu wat terug doen voor haar maatje. En volgens die vriend is Jen geknipt voor deze taak. Ze zit vol goede ideeën en Jennifer heeft al enkele suggesties gedaan... voor uh, mogelijke dates. Dus eh, ik zou zeggen, misschien maak je ook een kans, hè. TFM Zandvoort, The Nightwalk... het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Zometeen Benny Royal met Let's Keep It Coming. Ook T-Pain, maar eerst Jennifer Hudson. Samen met Neo en Rick Ross. met Think Like a Man. The most back-to-back -back beats. Nightwalk. Funk Master Flex Night. Funk Master Flex. Funk Master Flex. Funk Master Flex. why you needed me, baby. But in between lust and love, you up. Oh, now there's no we, babe. There's just Cause you wasn't my girlfriend We had a good time You would come by and kick Ooh, give me that good thing Then after we was finished You go your way, I go my way It was whatever Tell me the hell made us oh, think this was gonna be better And now I'm telling you lies All because I hate to see the tears in your eyes Of course I want my cake and eat it too I'm a guy And of course you don't understand But you would if you thought like a man Time costs money and it's so expensive. Versace linen got these women blowing kisses. Leaning on my auto, she so photogenic. Can I take a picture? She my Mona Lisa. Living like a princess in a fairy tale. You know them people up in Barney show and tell. Bentley backing out of Neiman, seen a ponytail. Five carry yellow diamond, you don't know me well. Penthouse at the Trump, sit on Collins Ave. She caught an attitude, I had to call a cab. You don't understand this altitude I'm ballin' at. I'm at the game on the wood where the owner's at. So different but the same, boy. You tell me everything, yeah. You show me how to think. You're the only one to blame. It's such a shame. Yeah, she lost the game.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 Your head little bit of ice, pour that red in there. This must be her song, dancing like ain't nobody else in here. Sexy as she wanna be, and she dancing next close to me. I said, please excuse you, stepping on expensive shoes. just a I feel. There's a perfect ten. It's angelic body made to sing. Oh, the way you get it in. Come over here and shake it for a gentleman. Could you go in? way too dark. T-Pain. Met Turn All The Lights On. Dat hij samen met uh, Ook hoor die muziek van Benny Roy met Let's Keep It Coming. En ook de muziek van Jennifer Hudson. Tezamen met Nio met Think Like A Man. En ze werd ook nog geassisteerd door eh, trouwens Rick Ross. TFM Zandvoort, de Nightwalk. Straks de tweede en derde uur DJ Mauzo in de mix op de radio. Maar is nog even lekkere muziek. Onderweg the Murs met Dance With Me Tonight. 106.9 Radio Zandvoort. Nightwalk. Nightwalk. time that we were breaking up without making up, even though the minds are stacked. Bottom line is, baby girl, I need you back. Uh. And you said I'm coming on and go. You said I'm making shows. I couldn't. spoor niet helemaal Maar het zal hem eigenlijk dat is muziek van eh, Cheryl Lloyd met Want You Back voor muziek van Alicia Reed. Tezamen met de Smokers met Alone Again. de plaat voor eh, Rihanna. Nou ja, again. Ze is nog steeds alleen. En ook hoorde je nog die heerlijke plaat van Olly Murs met Dance With Me Tonight. Toen ik de plaat voor het eerst hoorde, dacht ik dat het een dame was, hè. Dus ik weet het niet, maar de naam en, het stemmetje in het begin heb je echt iets van... Ja, is het nou een man of een vrouw? In ieder geval ZFM Zandvoort Night Nightwalk. Heb ik nog leuk nieuws voor je. Brad Pitt en George Clooney zijn niet te beroerd om hun verantwoordelijkheden te nemen. De twee helden gaan een toneelstuk doen waarin het homohuwelijk aan de kaak wordt gesteld. Ligt nogal gevoelig in Amerika. En mooi dat deze twee giganten zich dan daar hier ook voor in gaan zetten. Brad gaat volgens een verhaal een rechter spelen die uit de kast komt. Nadat hij zich had, eh, nadat hij had afgesproken voor een... Eh, nadat hij zich had uitgesproken voor een homohuwelijk. En George kruipt in de huid van een advocaat. Die pleit voor huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht. Met de twee uh, vrienden erbij neemt de kerst van het toneelstuk wel dikke vormen aan. Ook Martin Sheen, Kevin Bacon, Jamie Lee Curtis, Matthew Morrison, Matt Booner en Christina Letty spelen een rol in dit toneelstuk. Dus kan nog een grote hit worden. Hier Zandvoort. We kunnen ons voorstellen dat het uh, awkward moment is. Wanneer wanneer er op een rode loper een rubbertje uit je broekzak valt. Het kwam acteur Zac Efron. Bij de première van zijn nieuwe rolprint The Lorax wilde hij een journalist een hand geven toen er condoom uit zijn broekzak viel. En ja, je weet in Puritein Amerika zorgde voor opschudding. Ik kijk nooit naar de zakken voor ik over een rode lopen moest. Hij kijk nooit in zijn zakken, maar eh, ja, nu gaat hij dat toch zeker wel doen. Want eh, ja, sta je een beetje voor lul als er in één keer een condoom uit je broekzak komt vallen. Maar verder maakt seks zich eh, logischerwijs niet langer druk om het hele gebeuren. Ik geef in ieder geval een juiste boodschap af. Ik doe het veilig. Gaan we snel terug naar de muziek hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Bring the beat in. Beyoncé met Love on Top. Zometeen het nieuws weer en verkeer. Dan zijn we nog twee uur lang bij je terug met DJ Mauso in de mix met zijn Global House Vibes. Ik heb nog even een paar stukjes muziek voor je te gaan. Onder andere Federal Grant met So Much Love. Maar nu eerst die heerlijke platen van alweer David Guetta. En dit keer samen met Jennifer Hudson met Night of Your Life.